uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Margriete Kalverboer is voorgedragen als nieuwe kinderombudsman. Ze staat als eerste op het lijstje van de Kamercommissie... die een opvolger voor Mark Dullaert moet aanwijzen. Kalverboer is nu bijzonder hoogleraar kind en pedagogiek... aan de Universiteit in Groningen. Kalverboer moet Mark Dullaert opvolgen... die morgen tegen zijn zin in moet vertrekken als kinderombudsman. De Tweede Kamer stemt volgende week dinsdag over de benoeming. De actie van het leger en de politie in het Belgische Marken vlakbij Kortrijk is afgelopen. Het is niet duidelijk of er iets is gevonden. Volgens Belgische media heeft de zaak te maken met het onderzoek naar Reda Kriket, de terreurverdachte die twee weken geleden werd opgepakt in een voorstad van Parijs. In zijn huis lagen wapens en explosieven. Anis B., die dit weekend in Rotterdam-West werd opgepakt, is ook verdachte in deze zaak. De twee zouden samen naar Syrië zijn gereisd. De hotelsector in Brussel leidt flink onder de gevolgen van de aanslagen van vorige week. Op paasmaandag was maar 20% van de hotelkamers bezet. Normaal is dat meer dan 75%. Ook in de dagen voor Pasen werden massaal boekingen geannuleerd. De branche luidt de noodklok en vreest dat duizenden banen verdwijnen. Het aantal boekingen van hotelkamers in Brussel was al teruggelopen na de aanslagen in Parijs. Het dodental na het instorten van een brug in India is opgelopen tot zeker 15. Tientallen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken naar de vele mensen die nog onder het puin zouden liggen. Het ongeluk gebeurde in de stad Kolkata, het vroegere Calcutta. In India gebeuren vaker ongelukken met bruggen... omdat de bouwvoorschriften daar nauwelijks worden nageleefd. Het weer op veel plekken bewolkt, vooral in Limburg nog wat regen. In de rest van het land af en toe een bui bij een graad of 10.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 Maar ook op internet op www.zfmlive.nl. Wat kan u verwachten in mijn programma? Om kwart over vier het gedicht van de week... en om half vijf de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wereld van ZFM. Maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving, maar ook lekkere muziek. En vandaag start ik met de Everly Brothers, zoals elke week, met The Price of Love, uitgebracht in 1965. Het werd de nummer 1 hit in Engeland in hetzelfde jaar. Gevolgd door de Animals we Got The Get Out Of This Place, ook uit 1965. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. bitter. Drink all you can, but you won't fall.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 als wel niet willen weten. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Dat is nou jammer, die hadden we al gehad. Maar ja, dat krijg je als iemand probeert of te dat vergeet je wel eens wat. Hier komt een andere. <laughs> down by the seaside sifting sand. Even little children love Miriam. Oh yeah, down by the seaside sifting sand. Oh Miriam, oh Miriam, won't you marry me? We can settle down and have some brandy in our tea. Leave your bottle mama home, she never will say yes. If I don't know now, oh, she can guess for Marianne. All day, all night Miss Marianne. Oh, yeah, down by the seaside, sifting sand. Even little children love Marianne. Down by the seaside, sifting sand. Oh, when we marry, we will have the time you ever saw. I would be so happy, I'd kiss my mother-in-law. All the little children running in the bamboo hut. One for every palm tree and coconut for Marian. All day, all night, Marian. Oh yeah. Down by the seaside, sipping sand. Even little children love Marian. Down by the seaside, sifting sand. shore, people all she greet. Wild birds fly round her and fish come to her feet. In her heart there's love, but I'm the only man who's alive to kiss my sweet Marian. Oh, Marian. All day, all night, Marian. Oh, yeah. Down by the seaside, sifted sand. Even seaside, sit sun. Let me hear you all day, all night, Miss Marian. Down by the seaside, sit and Even little children love Marian. Down by the seaside, sit and gedicht van vandaag heet Gedragen. Probeer in vol vertrouwen te leven in elk moment. Probeer ook te aanvaarden je angst voor dat je niet kent. Niet bang zijn voor de morgen. Niet bang zijn voor de nacht. Niet bang zijn voor het donker en voor het licht dat wacht. Wij worden steeds gedragen door ieder om ons heen. Door hen die op ons wachten. Zo zijn we nooit alleen. Ik geef mijn beide handen tot steun en toeverlaat. Ook ik ben bang voor alles wat jou nu overkomen gaat. Ik omarm je in gedachten als ik niet ben bij jou. Ik streel zacht door je haren, omdat ik van je hou. Ook huil ik hete tranen, ze verluchten mijn gemoed. Ik wil je helpen dragen als ik maar weet hoe het moet. Het ritme van mijn hart klopt zonder het te vragen. Stevig, warm en koesterend om jou te helpen dragen. high because we'll see the mountains crumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally, and that's the way, that's the way it's meant to be. the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die because we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. That's the way, that's the way it's meant to be. That's the way, that's the way. Oh, that's the way. That's the way it's meant to be. That's the way. That's the way. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. opening Kinderkunstlijn Zandvoort. 1 april om 2 uur. En het is geen grap. Ieder jaar weer een vrolijk gezicht in de etalages... in het centrum van Zandvoort aan zee. De kinderkunstenaars hebben ook dit jaar theorieles op school gehad... en zijn daarna gaan schilderen op de zolder van het museum. Het thema dit jaar is Oud Zandvoort. Er zijn kunstwerken over bijvoorbeeld hun dromen... over de winkels in het centrum, de watertoren en de Dorsmanschuur. Dat allemaal vermengd met kinderfantasie. Het ziet er allemaal fraai en leuk uit. Locatie, Theater de Kroft, Grote Krocht, nummer 41. your every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine column van de week van... Alter Ego. Peter Pannekoek liet het zo makkelijk klinken afgelopen zaterdag. Een alter ego. De uitvinder voor verhalenvertellers, boekenschrijvers... en dus zeker ook voor beginnende cabaretiers blijkt. Alter ego. Een tweede persoonlijkheid. Waarmee een persoon zich onderscheidt van zijn werkelijke identiteit. Latijns voor het letterlijke ander ik. Mag hij alles verzinnen? Hoeft hij niets te verantwoorden? Of het klopt of niet? Dat weet je dus nooit. Volgens zijn vrienden bestaat Peter uit waar verzonnen verhalen. Maar maakt dat ook minder waar, stelt de trailertekst. En wie zegt dat hij die vrienden niet heeft verzonnen? Misschien moet ik er ook maar eentje nemen. Dan kan ik alles schrijven. En als er verklaringen, uitleggen of antwoorden betreft die mensen niet aanspreken... kan ik met gerust hart zeggen, it wasn't me. Want in de meeste gevallen zijn teksten toch sociaal menselijk te noemen. Want, hoewel we leven in een land van democratie... de vraag blijft of we echt vrijuit kunnen en of durven spreken. Ga je verder als je weet dat het om niet aangerekend zal worden. Te denken valt aan pesten via internet. Daarin wordt vaak verscholen achter Eliassen. Maar aan de andere kant valt ook te denken aan Superman... Hoe gewillig kan het zijn om de held te mogen spelen die iedereen aanbidt? Je voor te doen als iemand die niemand eigenlijk kent, maar iedereen zou willen leren kennen. Ik vraag me af, wordt er verborgen achter het alter ego om uitspraken te doen die je normaliter niet durft te doen? Waar je niet voor uit durft te komen, waar je je achter kunt verschuilen? Betreft het een stukje onzekerheid verdoezelen of een fantasiewereld creëren waarin je heerlijk kunt verzinnen? waarin het onmogelijke, dat je denkt, mogelijk te kunnen maken. Of bestaan er gewoon ikken, die niet anders zijn. Die spuien ongeacht en ongevraagd. Als een soort van een extra ego. Pittig, op het randje. Omdat er daar op een of andere manier graag naar geluisterd wordt. Mandy Schorel. peuterbiep op 6 april van 10 tot 11 uur. Alle peuters verzamelen. De peuterbiep in april, met uitzondering van Koninginnedag... in de bibliotheek van Zandvoort. Onder professionele begeleiding worden afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Woensdag 6, 13 en 20 april zijn de peuters in hun grootouders en oppas welkom in de bibliotheek van Zandvoort. Louis Davids Carré nummer 1. De toegang is gratis. We beginnen steeds om 10 uur en tijdens de peuterbiep wordt spelenderwijs aandacht besteed aan het taalgevoel... en de woordenschat van kinderen door samen te lezen... en ontdekken met leeftijdsgenootjes. De verhalen prikkelen de fantasie... en deze gebruiken we dan ook met muziek... en gaan maken en spelen en dansen. Voor ouders en oppassen in de peuterbiep ook gezellig en leerzaam. Zij krijgen leestips en delen ervaringen met elkaar. Locatie, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Louis David Carré nummer 1... Telefoonnummer 023 511 5300. En de website is www.bibliotheekzuidkennemerland nummer NL. Tired of cheap motels, topless bars and neon lights. And if my car don't break down, I just two more nights. I'm heading back to Houston. city in the rain. I saw a girl that looked just like you riding on a subway train. But now I'm in Kentucky, counting stops along. into mine. Crazily gaze evermore into touch of your embrace tells me no one can take your place. And one kiss from your sweet lips will tell me that our love is real. And I, I can feel that it's true. Waarom krijg je tranende ogen als je je verslikt? Die verslikt tranen horen bij een reflex van je lichaam, concludeerde medici van de Britse University of Cambridge. Als er eten in je luchtpijp schiet, krijg je tijdelijk geen lucht. Dat zuurstofgebrek zorgt voor code rood in je lichaam, stikgevaar. De zenuwen in je keel geven dit noodtoestand door aan je hersenen. Die zorgen voor een hoestreflex in longen en keel, zodat je het obstakel zo snel mogelijk uit je luchtpijp kunt lanceren. Om dat soepel te laten verlopen, produceren je slijmvliezen extra speeksel. Behalve speeksel maken ze automatisch ook tranen aan. En die biggelen dus over je wangen tijdens een hoesbui. almost heaven. West Virginia, the Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road. drops in my eyes, unto Op het terrein van de Oranje Nassau aan de Van der Leijstraat... zijn tijdens graafwerkzaamheden bijzondere vondsten gedaan uit vervlogen tijden. Enkele munten en aardewerk werden uit de grond naar boven gehaald... en na melding hiervan aan de Volkkundige Museum in Leiden... is op last van de autoriteiten de plaats van de vondsten afgezet... zodat er geen belangrijke sporen konden worden vernietigd. Archeologen van het museum zullen vrijdag om half negen hun werkzaamheden starten. Belangstellenden zijn van harte welkom om de start op het schoolterrein mee te maken. I was riding number nine, heading south from Caroline. I heard that long, wah, wah, some whistle blow. Got in trouble, had to roam. Left my gal and left my home. I heard that long, wah, wah, some whistle blow. Just a kid acting smart. I went and broke my darling's heart. I guess I was too young to know they took me off the Georgia main, locked me to a ball and chain. I heard that long wow wow, some whistle blow. All alone, I bear the shame I heard that long wah, wah, some whistle blow. All I do is sit and cry when the evening train goes by. I heard that long wah, wah, some whistle blow. I'll be locked here in this cell till my body body's just a shell, and my hair turns whiter than snow.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 I feel inclined to blow my mind. Get on up, the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. tell you what I'll do. What will you? I'd like to go there now with you. You can miss out school. What that be? Why go to learn the words of who? What will we do there? We'll get high. What will we touch there? Will we touch the sky? But why the tea is there? I'll tell you why. It's all too beautiful all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind, get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about in nice and have fun in the sun.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 chanter ce sauveur de l'humanité. Je n'en vois pas la trace, dit. Comment peut-on vivre sans lui Sous quelle étoile, dans quel pays Je n'y crois pas, je n'y crois plus. d'écouter se lamenter. Ma gueule dans la glace dit Est-ce que je dois montrer les dents Est-ce que je dois baisser les nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug.